Miljoenen mensen hebben de opdracht gekregen om te evacueren. Vooral mensen in lager gelegen gebieden. Of mensen die in mobile homes wonen, van die staakervens... moeten zo snel mogelijk een veilige plek opzoeken, zegt de gouverneur van Florida. Eerder ging de orkaan langs Cuba. Daardoor viel bijna overal op het eiland de stroom uit. En minstens één iemand kwam om. Energiebedrijven die hun prijzen omhoog gooien, maar dat veel te kort van tevoren aankondigen, kunnen een boete krijgen van de toezichthouder. Eneco, Greenchoice en Essent deden dat vorige week. Over drie dagen wordt het bij hun allemaal duurder, maar dat hadden ze 30 dagen van tevoren moeten aangeven. Studenten van een mbo in Heerlen stonden vanmorgen een tijdje buiten... na een uit de hand gelopen deodorantgevecht. Drie studenten moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel... dat ze niet meer goed konden ademen door het spuitbusgesproei. Ook de brandweer kwam er nog bij, maar die vond verder geen gevaarlijke stoffen. Dus toen konden de lessen weer doorgaan. En een slimme move van IKEA. De winkel lanceert over een paar dagen een collectie samen met de Swedish House Mafia. Als echte Zweden groeide die op met de geelblauwe meubelgigant. En nu brengen ze een collectie uit waar alles in zit voor het inrichten van een thuisstudio legt een van de bandleden uit in een video. When we first began, we really had to start from the beginning, from scratch. We used what we had at our disposal and even made our own bedroom hacks to make it easier for us to create. We've learned from our experiences and want to give up and coming creatives a way not to worry about limitations in one's home.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 Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Knoppert Burgerveen heb je 5 minuten extra nodig. De A9 Alkmaar-Diemen tussen Aalsmeer en het AMC ook 5 minuten vertraging. En op eh, de A10, de A10 Noord richting de A10 West tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer.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 De advocaten van Ridouan Taghi hebben ook de brieven gepubliceerd... die Mohamed B. naar Taghi heeft gestuurd. Eerder maakten ze al brieven openbaar die Taghi naar B. had verzonden. Ze willen een einde maken op deze manier aan alle speculaties rond de inhoud. KRO en CRV, Max en WNL willen niet meer meedoen aan het overleg binnen de NPO... als Ongehoord Nederland daar ook aan deelneemt. Ze vinden dat de omroep geen journalistiek bedrijft. Energiebedrijven die te snel hun verhoogde tarieven aan klanten doorvoeren...